Carolijn Bari met het NOS Journaal. Tientallen omwonenden klagen staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden aan voor het moedwillig schaden van de gezondheid. De bewoners en een paar stichtingen worden vertegenwoordigd door advocaat Benedict Fiek, meldt het Noord-Hollands Dagblad. De fabrikant dumpt volgens Fiek gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en bodem van een dichtbevolkt gebied. De advocaat denkt dat ze een sterke zaak heeft... omdat er al verschillende overtredingen zijn vastgesteld... waar het bedrijf dwangsommen voor opgelegd heeft gekregen. Ook slakverwerker Harsco op hetzelfde terrein wordt aangeklaagd. Tata Steel heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson heeft versnelde goedkeuring aangevraagd in de Verenigde Staten voor het Janssen-vaccin. Dit vaccin wordt gemaakt door het dochterbedrijf van de farmaceut in Leiden. Het geeft 66% bescherming en er is maar één prik voor nodig. Nederland heeft 11 miljoen doses besteld. In Europa moet het ook nog goedgekeurd worden. Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene moet een belangrijk deel van haar taken afstaan. Het congreslid gelooft in allerlei complottheorieën en steunde oproepen om collega-congresleden te doden. Een meerderheid van de afgevaardigden stemde in met het wetsvoorstel... om haar uit de commissies voor begroting en onderwijs te verwijderen. Twee mannen die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD blijven langer vastzitten. In totaal zijn sinds eind januari vijf mannen aangehouden voor het stelen en verhandelen van persoonsgegevens van mensen die getest zijn op corona. Gisteren werd in Rotterdam de vijfde verdachte opgepakt. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt en valt plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden. In de ochtend is het droog en 8 tot 11 graden. In het weekend koud winterweer met vanaf zondag vorst, soms veel sneeuw en kans op ijzel.